toen in hevig noodweer een boom op een camper viel. Het meisje was volgens de politie jonger dan tien jaar. Ze lag met haar ouders in de camper te slapen. De boom viel om door een windhoos, zegt de politie. Verdere details over het ongeluk zijn niet bekend. Ook elders in het noorden heeft het noodweer schade aangericht. De politie kreeg veel meldingen van schade in de omgeving van Wolvenga en Gorredijk. Op verschillende plaatsen waaiden caravans om. Enkele mensen raakten licht gewond. Tussen Steenwijk en Heerenveen werd het treinverkeer stilgelegd... omdat er een boom op het spoor was gevallen. De website werk.nl van uitkeringsinstituut UWV is nog steeds slecht bereikbaar. De website werd vorige week getroffen door een storing, waardoor die dagenlang niet bereikbaar was. Door de storing konden mensen via internet geen uitkering aanvragen of laten weten dat ze hebben gesolliciteerd. De topman van webwinkel Amazon koopt de Amerikaanse krant The Washington Post. Topman Bezos betaalt 250 miljoen dollar in contanten. Amazon heeft verder niets met de koop te maken. De naam van de krant blijft hetzelfde. De Washington Post is een van de grootste en meest toonaangevende kranten van de Verenigde Staten. De krant bracht onder meer het Watergate-schandaal naar buiten, waardoor president Nixon in 1974 aftrad. Een van de bekendste honkballers van de Verenigde Staten, Alex Rodriguez, is tot eind volgend seizoen geschorst wegens een dopingschandaal. Rodriguez, bijnaam A-Rod, is de sterspeler van de New York Yankees. Zijn naam stond op een klantenlijst van een kliniek in Florida die doping leverde. In het schandaal kregen twaalf andere spelers uit de Major League een schorsing van 50 wedstrijden. Rodriguez mag 211 duels niet spelen. Hij gaat in hoger beroep. Het weer nog vannacht geleidelijk droog en opklaringen. Het koelt af tot 15 graden. Overdag in het oosten een bui, verder ook ruimte voor de zon. Het wordt 22 tot 26 graden.